Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Studentenverenigingen doen te weinig tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Journalisten van Pointer hebben bijna 100 verenigingen een vragenlijst gestuurd. Meerdere verenigingen kwamen erachter dat hun beleid niet goed was. Je hoort Anna, een van de journalisten die het ontdekte. En dit is best wel een groot probleem, want we weten dat dit heel veel voorkomt onder studenten. Vorig jaar bleek uit een onderzoek van Amnesty International dat 11% van de vrouwelijke studenten studenten wordt verkracht. En 30% van de vrouwelijke en 10% van de mannelijke studenten wordt aangerand tijdens hun studententijd. Nou, dat zijn behoorlijke aantallen. Een onderzoeker zegt tegen Pointer dat universiteiten meer in actie moeten komen als ze zien dat het misgaat bij studentenverenigingen. De man die in de buurt van Los Angeles 10 mensen doodschoot in een club is nog niet gevonden. Het gebeurde terwijl veel mensen Chinees nieuwjaar vierden. Er zijn ook 10 mensen gewond geraakt. Waarom de man met een machinegeweer om zich heen schoot? is niet duidelijk. En Polen is er klaar mee. Als Duitsland geen moderne tanks naar Oekraïne wil sturen, doen ze het zelf wel. De Poolse premier Morawiecki zei vanochtend dat ze een kleinere coalitie zullen vormen van landen die de Leopard tanks willen sturen. Deze week was er in Duitsland een overleg over het sturen van wapens, maar daar is niet echt iets uitgekomen. En over een half uurtje begint de topper in de eredivisie. In Rotterdam ontvangt Feyenoord Ajax voor de klassieker. Deze Feyenoord-fan houdt het niet meer van de spanning. Dat is iets eh, waar je, zeg maar, heel de week naar uitkijkt. Eh, kijkt. Hoe word je dan wakker als je hier eh, naartoe gaat, naar de Kuip gaat? Hoe je wakker wordt? Ik ben al zeven dagen wakker. Ik kan niet meer slapen. Ik kan niet meer tegen. We moeten vandaag gewoon 4-0 winnen en anders komt het niet goed. Het is voor het eerst sinds corona dat er weer een klassieker wordt gespeeld in een volle Kuip. Het weer nog vanuit het westen zon. Het is 1 tot 4 graden en morgen ook zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk staat er file bij Amsterdam-Zuid op de A10 richting Utrecht.